Van Bommel keerde na de parlementsverkiezingen vorig jaar niet terug in de Kamer. Hij werkt nu als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle. Er was geen sprake van een conflict, zei Van Bommel destijds. Waarom hij de SP nu de rug toekeert is onduidelijk. Hij is onbereikbaar voor commentaar. De partij wil nu met hem om tafel. Volgens Meijer is er volop ruimte voor interne kritiek bij de SP. De wereld is in een jaar tijd ruim 9 biljoen dollar rijker geworden. Van die toegenomen rijkdom is 82 naar de rijkste 1 van de wereld gegaan, meldt Oxfam Novib in een rapport over rijkdom en armoede. Volgens de Organisatie voor Ontwikkelingshulp heeft de armste helft van de wereldbevolking er helemaal geen vermogen bij gekregen. Oxfam Novib moedigt overheden wereldwijd aan om minimumlonen in te stellen, de belastingen voor rijken te verhogen en geld te investeren in onderwijs en zorg. De wolf die sinds begin dit jaar in België verblijft... heeft waarschijnlijk twee schapen doodgebeten in Meerhout... 30 kilometer van de Nederlandse grens. Een derde dier raakte gewond. Vanwege bijtwonden in de hals van de dieren... denken experts dat het om een wolfaanval gaat. Begin dit jaar werd er voor het eerst in een eeuw weer een wolf in België gezien. Het bleek te gaan om een Duits exemplaar... dat via Nederland in België terecht was gekomen. De Belgische natuurvereniging Landschap VZW noemt de aanval door het dier een spijtige primeur, maar benadrukt dat de overheid de boer schadeloos zal stellen. De vereniging zegt verder dat mensen niet bang voor het dier hoeven te zijn... omdat de wolf zelden in bewoond gebied komt. Het weer, vooral in het midden, oosten en noorden valt soms natte sneeuw. Overdag wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog...